Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het wordt een kritieke week voor de oorlog in Oekraïne, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Rusland en Oekraïne zijn volgens hem dichter bij een bestand dan ooit, maar ze zijn er nog niet, zegt hij tegen de Amerikaanse zender NBC. Minister Rubio dreigde opnieuw dat de VS zal stoppen met bemiddelen als Rusland en Oekraïne niet snel een akkoord sluiten. Beide partijen moeten volgens hem iets opgeven om tot een deal te komen Analisten vragen zich af of dat gebeurt, omdat de standpunten zo ver uit elkaar liggen. Noord-Korea heeft voor het eerst toegegeven dat ze meevechten met Rusland in de oorlog met Oekraïne. Noord-Koreaanse staatsmedia melden dat ze vechten om Russisch grondgebied te bevrijden dat door Oekraïne wordt bezet. Noord-Korea heeft het dan waarschijnlijk over de Russische regio Koersk, net over de grens met Oekraïne. Oekraïne had grote delen van die provincie vorig jaar zomer veroverd. Oekraïne heeft al eerder gezegd dat er Noord-Koreaanse militairen meevechten met Rusland. Maar Noord-Korea zei daar tot nu toe zelf niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Nederlands-Jemenitische cameraman is gedood in Jemen. Hij kwam om het leven bij een droneaanval die waarschijnlijk is uitgevoerd door de Houthi-rebellen. De cameraman woonde jarenlang in Nederland, maar was recent teruggekeerd naar zijn geboorteland om documentaires te maken. Hij werkte onder meer voor nieuwszender Al Jazeera. De broer van de cameraman zou bij de aanval in Jemen gewond zijn geraakt, net als drie militairen. Voetbaltrainer Arne Slot noemt het heel speciaal dat hij met Liverpool kampioen is geworden van Engeland. De ploeg van Slot won thuis tegen Tottenham Hotspur met 5-1 en won daarmee de titel in de Premier League. Dat is geen Nederlandse trainer tot nu toe ooit gelukt. Slot noemt dat heel speciaal, zeker bij een club als Liverpool. Het weer, het is een heldere en frisse nacht. Het is 3 tot 7 graden. Morgen wordt een zonnige dag, er staat weinig wind verder.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 Two years it's been, and I'm amazed you're still here. Think it's time I decide. Tonight, I'ma make a commitment to share my forever. Tonight, I can't hold it back no longer, so let's go, go. going on inside Tonight I can hold it back no longer So let's go van Zandvoort, op 106.9 CFM van Zandvoort.